Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Komende week wordt begonnen met het vaccineren tegen corona van ouderen van 90 jaar en ouder. Dat zijn zo'n 90.000 mensen. Minister De Jonge zei vandaag dat ouderen sneller kunnen worden gevaccineerd... doordat iets langer wordt gewacht met de tweede vaccinatie voor mensen die de eerste prik al hebben gehad. Mobiele ouderen van boven de 90 krijgen als eerste een uitnodiging van hun eigen huisarts. De groep in de leeftijd tussen 85 en 90 kan vanaf eind komende week een uitnodiging verwachten via het RIVM. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft bij aankomst in het Witte Huis direct een aantal decreten ondertekend... waarmee hij beleid van zijn voorganger ongedaan wil maken. Biden begon met het instellen van een mondkapjesplicht voor bezoekers van federale gebouwen. Daarna volgde een decreet waarmee hij opdracht gaf tot de herintreding van de Verenigde Staten tot het klimaatakkoord van Parijs. Ook trok hij de toestemming in voor een omstreden oliepijplijn en zette stappen om een einde te maken aan het Amerikaanse inreisverbod vanuit bepaalde islamitische landen. Tegen de mensen die betrokken waren bij de geruchtmakende ontsnapping van Nissan-topman Goon uit Japan... zijn in Turkije jarenlange celstraffen geëist. In de zaak staan zeven mensen terecht. Goon werd in 2018 in Tokio opgepakt op verdenking van financieel mismanagement. Omdat hij bang was voor een oneerlijk proces vluchtte hij een jaar later. Hij verstopte zich waarschijnlijk in een muziekkoffer en vloog via Istanbul naar Beirut. Tegen enkele piloten eist het Turkse OM 12 jaar voor het illegaal smokkelen van een migrant. Eind volgende maand doet de rechter uitspraak. Het weer. Vanuit het westen regen en de zuidwestenwind neemt flink in kracht toe. Daarbij zijn erg zware windstoten mogelijk. Morgen is het wisselend bewolkt met aan de kust nog buien. De wind neemt wat in kracht af en het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.